Michel Koenen met het NOS-journaal. In Keulen is gisteravond een man opgepakt voor het voorbereiden van een terreurdaad, melden Duitse media. Het zou gaan om een Tunesiër van 29. De politie kreeg een tip dat de man giftige stoffen had besteld. Volgens Duitse media gaat het om ricine dat op de lijst staat van verboden chemische wapens. Een paar milligram van de stof kan al dodelijk zijn. En de autoriteiten in Keulen hebben de arrestatie nog niet bevestigd. De pensioenfondsen staan er iets beter voor. Dat komt door goede beleggingsresultaten en een hogere rente, zegt de Nederlandse bank. Door de goede resultaten van het afgelopen jaar kunnen meer pensioenfondsen weer geheel of gedeeltelijk indexeren. Dat is het meeverhogen van de verwachte uitkering met de inflatie. De vele cyberaanvallen op bedrijven en organisaties vorig jaar zijn het gevolg van slecht updaten van software. Dat staat in het jaarlijks rapport van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. veel aanvallen zouden zijn mislukt als de software op tijd was geüpdate. Bedrijven en organisaties bleven vatbaar voor aanvallen omdat het vaak kostbaar en tijdrovend is om alle systemen bij de tijd te houden. Er zijn toch migranten toegelaten tot Italië. Vandaag kwam een schip van de kustwacht met ruim 900 mensen aan boord aan in Catania op Sicilië. Een paar dagen geleden verklaarde Italië alle havens nog gesloten voor een reddingsschip. Dat is nu met ruim 600 migranten aan boord op weg naar Spanje. De nieuwe regering in Italië voert een streng anti-immigratiebeleid. De afgelopen jaren kwamen vele duizenden migranten via Italië Europa binnen... De nieuwe regering voelt zich in de steek gelaten door de EU en neemt daarom maatregelen. Het weer nog op steeds meer plaatsen zon bij 16 tot 20 graden. Vanavond en vannacht koelt het af naar 8 tot 12 graden.